Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vrouw dreven Libische leider Muammar Gaddafi zijn in buurland Algerije. Volgens het Algerijnse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn het zijn vrouw Safia, hun dochter Aisha en de zoons Hannibal en Mohammed. Ze zouden vanochtend Algerije zijn binnengekomen. Waar Gaddafi zelf is, is nog steeds onduidelijk. Het Italiaanse persbureau ANSA meldt dat hij ondergedoken zit in Bani Walid, zo'n 100 kilometer ten zuidoosten van de Libische hoofdstad Tripoli. Het persbureau baseert zich op diplomatieke bronnen in Libië. De rebellen zeggen dat ze Gaddafi's zoon Kamis hebben gedood bij gevechten in het zuiden van het land. Alle jongens die in 1952 en 53 in de katholieke inrichting Sint-Jozef in Heel overleden, zijn een natuurlijke dood gestorven. Dat blijkt uit de overlijdensactes die het CBS heeft geanalyseerd op verzoek van de NOS en de Limburgse zender L1. De dienstdoende arts noteerde in de helft van de gevallen een infectieziekte als doodsoorzaak. De rest overleed aan andere ziektes en aangeboren afwijkingen. Het is niet duidelijk of de artsen de doodsoorzaak echt hebben onderzocht. Het OM onderzoekt 34 sterfgevallen in Sint-Jozef nadat de commissie Deetman het hoge sterftecijfer had ontdekt. Het islamitische suikerfeest begint morgen, hebben de autoriteiten in Saudi-Arabië bekendgemaakt. Imams hebben daar met het blote oog de maansikkel waargenomen. En dat betekent dat de vaste maand Ramadan is afgelopen. Hoewel de maandstand gewoon te berekenen is, wachten veel moslims traditiegetrouw op zo'n teken uit Saudi-Arabië. Als de maansikkel daardoor bewolking niet zichtbaar is, kan het gebeuren dat het suikerfeest een dag later valt. Turkse moslims vertrouwen wel op de berekeningen. Zij gingen er al langer van uit dat het suikerfeest morgen begint. Het weer nog vanavond en vannacht in het noorden nog een bui. Morgen af en toe zon, een enkele bui en 17 graden. Vanaf woensdag meer zon en de temperatuur gaat langzaam naar de 20 graden. Dit was het NOS Show. dames en heren. Het is weer tijd. Het is weer tijd voor Knockout FM. Ja hoor! Kevin is er ook weer bij. We Heerlijk, na vier weken. Eight. Weet, we gaan zo lekker luisteren naar Run DMC met It's Like That. Yeah. We gaan er een spetterende avond van maken. Five. In vergelijking tot vorige oh, oh, oh.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 Guus Meeuwis met Brabant. het hier de warmte van een dorpscafé. De aanspraak van mensen met een zachte G. Ik mis zelfs het zeiken op alles of niets. Was ze met maar op Brabant zo trots als een vriend. In het zuiden vol zon woon ik samen met jou above Oh, dat was Guus Meeuwis. Hé, hey, wat doe je nou? Ah, zo moest het. Ik was het even vergeten. Wat is dit dan? Dat gaat nog uren door zo. Ja, la, la, la. ja, we gaan weer beginnen. Het is Knockout FM 29 augustus 2011. Gaat snel, hè? Ja, ja. Heerlijk. Hoort het? Eh, we hebben van nu de Rama Waarweetjes. Heerlijk we hebben er al een paar gevonden. <laughs> Zullen we met die eerste, die helemaal begin... Eh? Nee, doe die, die andere, ja. Ja, die. Ga jij die... Eh? <laughs> Nee, doe ik wel. Nee, ik doe het wel. Ja? Ja joh, ik ga het... Ik ga Hallo. <laughs> ik ga het gewoon proberen. Is goed. Pepsi steelt... Hier, begint nou al. Pepsi. Pepsi steelt kerstman van Coca-Cola. De kerstman is al 80 jaar een van de symbolen van Coca-Cola, maar denkt concurrentie Pepsi anders over. Het merk opent de avond op Coca-Cola en leent de kerstman voor een eigen reclamespotje. Een clinch, toch? Ja. Tussen de beide, beide cola-grootmachten lijkt hierdoor onvermijdelijk. In het reclamespotje heeft de kerstman zijn rode pak ingeruild voor een zomers uitfitje inclusief Hawaii hemd. En dat is niet het enige. Hij drinkt Pepsi in plaats van cola. Summertime is, is Pepsi time. Is de nieuwe slogan van Pepsi. Dat is wel hard. <laughs> ja. Dus waarom zou de kerstman in de zomer geen Pepsi kunnen drinken als Coca-Cola hem toch alleen in de winter gebruikt? In het, in het filmpje zien we de kerstman met zijn elfen en een tal van andere mensen dansen op het strand. Als hij dorst loopt hij naar de bar. De barman zet direct twee flesjes Coca-Cola voor hem neer. De kerstman schudt echt zijn hoofd en vraagt om Pepsi. Maar meneer de kerstman, ik dacht dat u een deal had, weet je wel? Vraagt de verwarrende barman. Waarop de kerstman zegt, ik ben op vakantie. I just want to have some fun. Ja, het gaat nog veel verder. Maar dat is het <laughs> grootste gedeelte. Dus dit is echt de aanval van Pepsi. dit is net zoals vroeger, weet je wel. Dat je een eh, Pepsi-kast zag. En dat die jongen kijkt. En dat hij denkt, nee, dan loopt hij naar de overkant. Staat er een Coca-Cola-kan. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Is ook zo erg. <laughs> Daar gaan we weer een beetje, eh, een beetje naartoe, denk ik. We gaan er weer eh, op af. Heerlijk. Ah ja, een beetje gezonde concurrentie. Ja, maar nou ja. Ah, het is wel leuk. Maar ja, geef ze, eh, waarom geven ze niet gewoon gelijk? Ja. Kerstman is toch alleen maar van... Eh, maar ik neem lekker Coca-Cola. Ja, dat is wel lekkerder. Echt wel. Dus dat is weer onze eh, voorkeur. we hebben er nog eentje. Canadese filmmaker gebruikt oogholte voor echte camera. Ja, ja. Uh, hoe heet het? De Canadese filmmaker Rob Spence verloor als kind zijn rechteroog door een schietincident. Nu gebruikt hij zijn oog letterlijk als camera. De camera neemt alles op wat Spence ziet. Tweede... Eh, ja, daar gaan we weer. Twee deskundigen op het gebied van cameratechniek die bezig zijn met het maken van documentaire Deuce Ex Human Revolution, Revolution ontwierp het cameraoog. Spence wil... Eh. ah, ik word gek. Kevin, ik, word gek. Ik hoor het. Spence zelf omschrijft de techniek als iets wat je normaal gesproken alleen in science fiction films ziet. Godsamme, ik word gek. Dit is een, in, een trailer. 12 minuten? Meen je niet? Ja from the video game Deus Ex Human Revolution. He's also a cyborg. ja een optic cyborg, ja. yeah. Computer processors to present them with oxygen levels uh, ambient room temperature. Dit is net gewoon, dit is gewoon een filmpje, joh. Gewoon uh, voor een, uh, voor een spel. Ja. Nou ja, zet hem op Twitter en dan kijken ze hem zelf maar. Oh, het eh, berichtje staat op Twitter, dus je kunt Kijk. alles nakijken. Kijk. <laughs> Ja, we hebben straks een heel leerzame nummertje. Zullen we die nu gewoon doen? Nee, zullen we eerst die andere doen? Die welke andere? Eh, nou, eh, wacht. Zijn we klaar dan? Ja, kijk, dat is je. Deze. Robin S. met Show Me Love. Een echte klassieker. no Ja, dat was uh, David Guetta. Zullen we even die laterastopper rastopper erin gooien? Ja, dat is goed. Ja, want, ja, eh, oh ja, ik ben ook open. Ja, ik zal je er even bij zeggen. Hallo, hallo. En dan, en dan heb ik net... Helga, you may kiss me. <laughs> Geen idee wat, eh, wat ermee bedoeld wordt, maar... <laughs> dat zal vast een zinnetje zijn in hallo, hallo. Ik denk het ook, ja. Maar eh, hoe heet het? Ik zal je vertellen, ik heb vandaag mijn laatste dag gehad. Oh, laatste werkdag in La Hiermee gaan we natuurlijk wel weer hele veel inspiratie verliezen voor de La stop. Ja, maar ja, dat is dan maar zo, hè? Ah, ik hou eh, contact met mijn collega's. Wij gaan het... Eh, wat doe jij dan? Weet ik niet. Oh, zo. ja, maar had je hem niet ergens, dan moet ik hem weer opzoeken. Dat maakt me niet uit. Oh. ja, dat maakt me allemaal gaan, daarom een zeer toepasselijk liedje. Met ja, van Marco Bosciato. Toch, deze toch? Ja. Oké. Okay. Ja. Gaan we lekker luisteren. Zullen we hem daar eh, gewoon ingooien meteen? Ja. Hij doet het nog wel eh, eventjes. Voor mijn collega's. Omdat ik eh, helaas weg ben bij Lateras Noordwijk. En we gaan er gewoon lekker blijven. Ik kon er een kopje koffie langs oh, drinken. zullen we dat van de week gaan even doen? Ja, gezellig. Is goed. En mijn collega's komen bij mij gezellig drinken, dus we gaan lekker genieten. We gaan nog meer horen van Lateras.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 Kom maar. Чиха I provide So when I say jump, you best ask how high And then reach for the sky, hands in the air The beat sounds live, that's how we roll So just let me know if you wanna reload your best Come with it! Ja, dat was van Kessel met Parel aan de Zee. Leuk. Ja, van eigen bodem. Van eigen bodem, ja, ja. Woont hij hier ook nog steeds of niet? Oh, dat weet ik niet. Ik ook niet. Ik kende hem ook niet. Voor ik ook niet. <laughs> maar het is een heerlijk nummertje en zo is CFM Zandvoort. Ja. ja, dat moeten we ook wel een beetje doen, hè. Sowieso. Sowieso. Maar we gaan even het volgende. Dit is het... Eh, bij deze doop ik dit om tot het leerzame momentje. Voor vandaag van de week. <laughs> Ja, precies. Want eh, <laughs> voor de rest gaan we niet meer leren. Hoe heet het? Wij eh, gaan nu de Science of Sound ja. gaan we jullie laten horen. Ja, het is echt... Bij deze kan jongen is gek. <laughs> maar hij gaat jullie leren op een leuke manier hoe muziek werkt. Hoe geluid werkt. Ja, moeten we eerst even dit uitzetten. Zo. Ja, is hij uit? Ja. Hier is hij. Komt hij. Science of Sound. is an example of a sound. But as mundane as that sound might sound on its own, the process that it takes for that sound to get from myself to yourself is more complicated than you might think. Fortunately, however, it's not complicated enough to stop me from trying to explain to you the whole process through the medium of song in this week's episode of Fun Science, Fun Science, Fun Science, it's a science of fun, yeah. Ready? It starts with an idea or an impulse to make a sound. And then a message gets sent from my head to where my vocal cords are found, and they vibrate and cause the air to vibrate too. Then the air gets shot out of my mouth on its way to you. This vibration I've just made travels as a wave, but if I vibrated differently, then it would cause the wave to change. If I sing low, then the frequency of the wave drops if I'm loud then my microphone pops The sound wave travels through the air unless it hits a wall Then the higher frequencies get absorbed and the deeper ones pass through And that's why when I'm behind a window I sound like this And if the wall is hard then the sound bounces back and you can hear an echo, echo, echo, echo. The sound is captured by my microphone and stored digitally That was until you played this video and now you are mimicking me And now the waves are back And going into your ear Only six more steps inside your head Until you get to hear Sound is touch at a distance When they say that music can touch you It literally does Sound is a vibration That thanks to modern science We can know it's shaking our eardrum drum then shake some tiny bones And the bones send vibration to a liquid And the waves in the liquid bend some hairs And the hairs send a signal to the brain And it's only when it forms a pattern in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 See, Slim, trying to talk. Hey Slim, that's my girlfriend. But I didn't the throw, I just see I ain't like you. Cause if she's suffering more, then she'll too. Well, gotta go. I'm almost at the bridge now. Oh, I forgot.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 Let's do this. Oh. Yo, guys, baby. Yeah, yeah, yeah, yeah. What up, what up? Just you the guys, yeah. baby. Yeah. You the guys, yeah. baby. Yeah, yeah, okay. Kijk hoe ze zwang doen met vriendinnen erbij Gio of Keizer waar ze naar kijken moet je. en ik vind het zo hard dat ik heet word Wil dat ze vandaag met me meekomt Niet moeilijk doen baby, bij mij zit je goed Dan maak je aan als de deko Kijk hoe ze daar staat zo van Ey, eh. mami heeft swagger dus mee En als ze mee zou komen met de keizer Ze laten de vriendinnen zeggen van hij verslaafd Want als ze mee die zijn baby, ice baby, yeah Ik wil er hebben en klimmen kunnen kieren Ze zegt breng nog één erbij, dan gaan we het met z'n drieën vieren Paling in de vijver, gegarandeerd succes in de zevende hemel na achterlijke seks En nee, geen negen, tien cijfers baby, ik knak niet Nelson, bla bla, keizer, call me Wat ik het tegen je zei, geloof me baby, dat het alles wat ik zei, meen En als je dat niet begrijpt wat ik net zei, baby, tel je niet mee Maar ik weet dat je tellen kan, je hebt mijn cijfers, dus ik weet dat je wel en al die andere meiden willen er dan op maar jou ontmoet ik hier, dus je weet dat snel kan. Ik wil je hebben en klemmen en zoek alleen ik de sterren.